Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Rutte zegt dat hij de herdenking in Auschwitz zeer indrukwekkend vond. Volgens hem kregen alle onschuldige slachtoffers vandaag een stem... in de verhalen van enkele van de laatste overlevenden. Het is vandaag 70 jaar geleden dat het vernietigingskamp van de nazi's werd bevrijd. Nederland werd bij de herdenking vertegenwoordigd door Rutte, de koning en de koningin. In Auschwitz kwamen tijdens de Tweede Wereldoorlog meer dan een miljoen mensen om het leven... onder wie ruim 56.000 Nederlanders. Een Amerikaanse militair die vorig jaar werd vrijgelaten door de Taliban wordt vervolgd voor desertie. De militair Bowie Burkdaal werd in 2009 door de Taliban gevangen genomen in het zuidoosten van Afghanistan. Hij zat daar toen net twee maanden. Vijf jaar later werd hij vrijgelaten. Na maandenlange onderhandelingen werd hij geruild tegen vijf leden van de Taliban die vastzaten in Guantanamo Bay. Sommige militairen noemden hem toen al een verrader. Ze zeggen dat de sergeant hen in de steek liet en zelf is weggelopen. IS heeft opnieuw een video verspreid waarop vrijwel zeker de stem van de Japanse gegijzelde Kenji Goto te horen is. Hij zegt dat hij en een Jordaanse piloot binnen 24 uur gedood dreigen te worden. Alleen als Jordanië een ter dood veroordeelde terroristen vrijlaat gaat dat niet door. Die kans lijkt te bestaan, want Jordanië zou via een derde partij in gesprek zijn met IS. Zo'n 30 Rotterdamse taxichauffeurs rijden niet meer voor Uber. Ze zijn ermee gestopt omdat Uber doorgaat met de goedkope variant Uber Pop... waarbij gewone autobezitters zonder vergunning passagiers vervoeren. De taxichauffeurs beschouwen Uber Pop als oneerlijke concurrentie. De Rotterdamse chauffeurs reden voor Uber Black, een legale taxidienst... die werkt via een app op de smartphone. Ze stappen nu over op een andere app, Taxify. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Later vannacht en morgenochtend kan er wat lichte regen vallen. Morgenmiddag gaat het harder regenen. Het gaat dan ook flink waaien, met op de wadden kans op storm. Het wordt 6 tot 8 graden. Vanaf donderdag wordt het kouder met winterse buien. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. In de Randstad staat nog file op de A4 Amsterdam-Den Haag... bij Zoetewoude Rijndijk, 4 kilometer door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag zorgt de nasleep van een ongeluk... nog voor een korte file bij Noodorp.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 dames en heren. Ik heet u hartelijk welkom op deze